Iraj leidde drie jaar lang een NAVO-project en liep daardoor gevaar. Hij heeft de eerste nacht achter de rug. Last night, while I was at the plane, I, I cried for my colleagues, for my friends, that they want to evacuate from there, but they cannot do. Een uurtje geleden landde er een vliegtuig met onder meer de Nederlandse ambassadeur uit Afghanistan op het vliegveld in Eindhoven. Een man van 43 uit Amerika krijgt dik 25.000 euro schadevergoeding van zijn ouders. Die moeten dat van de rechter betalen omdat ze de pornocollectie van hun zoon hadden weggegooid. Het is voor je eigen bestwil, zei de vader. Daar dacht de zoon anders over. Die sleepte zijn ouders voor de rechter en met succes dus. Een hoop leerlingen in Zandvoort zitten volgende week vrijdag thuis. Meerdere scholen hebben besloten om die dag de boel op slot te gooien vanwege de Formule 1. Ze verwachten dat het superdruk wordt op de weg en daardoor voor de leerlingen lastig om op tijd op school te zijn. De lessen zijn daarom voor een keertje weer digitaal. En bioscopen zijn bang dat jij vanaf volgende maand minder zin hebt in een avondje popcorn eten. Het kabinet denkt erover na om de regels voor bijvoorbeeld bioscopen strenger te maken. Dat betekent dat je alleen nog maar naar binnen mag met een geldige QR-code in de corona-check-app. Er zijn al eh, een kleine 2 miljoen mensen in Nederland niet gevaccineerd op dit moment. Die worden dan geforceerd om een testbewijs te halen. Dan moeten ze 7,5 euro extra neerleggen. En onze verwachting, kijk het ook naar het buitenland, in Italië, Frankrijk, zullen mensen dat niet doen. In grote getalen dus niet naar de bioscoop gaan.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 We'll show them who's here to rule. just feels tight. just feels tight. just right. zijn we DJ. We hoeven niet mee te zingen. Dit was See It. Oh, wat een feest. Wat een genotje. Ik hoop dat je het naar je zin hebt gehad. Volgende week vrijdag net even anders. We zijn er semi bij je bij. We zorgen dat je alle nieuwe hitjes hebt. Dat je gewoon een feestje kan bouwen. Alleen dan, ja, zonder te slappe gaan hoer. Zijn jullie ook zien het volgende week vrijdag 9 uur sharp.